De zeearm werd in 1971 afgesloten om Nederland beter te beschermen tegen hoog water. Sindsdien is de kwaliteit van het water ernstig achteruit gegaan. Een van de twee ziekenhuizen in Alkmaar kan de drukte op de spoedeisende hulp niet aan. De Noordwest ziekenhuisgroep geeft aan dat de wachttijd is opgelopen tot een niet acceptabel niveau. Dat komt doordat omliggende ziekenhuizen de spoedeisende hulp hebben gesloten in verband met de griepgolf. Opnieuw moet de Amerikaanse president Trump afscheid nemen van een adviseur, Gary Cohn. Trumps belangrijkste economische adviseur stapt op. Cohn gaf geen reden voor zijn vertrek, maar het is bekend dat hij fel tegen de heffingen is die Trump wil gaan invoeren op buitenlands staal en aluminium. Net als andere critici vreest hij dat de heffingen leiden tot een internationale handelsoorlog. Voor de Verenigde Staten staat definitief vast dat Noord-Korea achter de moord op de halfbroer van Kim Jong-un zit. Als straf legt Amerika extra sancties op. De halfbroer van de leider van Noord-Korea werd begin vorig jaar gedood op een vliegveld. Hij kreeg zenuwgas in zijn gezicht. In Papua-Nieuw-Guinea is voor de tweede keer in korte tijd een aardbeving geweest. Een lokale bestuurder zegt tegen persbureau Reuters dat 18 mensen zijn omgekomen. De nieuwe beving had een kracht van 6,7. Door de aardbeving van vorige week kwamen bijna 70 mensen om het leven. Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 14% gedaald en ten opzichte van 2010 is het zelfs 40% gedaald. Volgens het CBS komt dat vermoedelijk door de verbeterde beveiliging van jongere auto's. Het weer in de ochtend komt lokaal dichte mist voor.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 In de Randstad 8 files. Het is een normaal begin van de spits. Op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort Noord 10 minuten vertraging. Op eh, de A20 richting Gouda bij Moordrecht 3 kost je 5 minuten. A27 Breda Utrecht.